Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Onderwijsminister Dijkgraaf gaat uitzoeken of jouw collegejaar een stukje korter kan. Het collegejaar hier duurt gemiddeld 9 weken langer dan in andere EU-landen. Daar zijn studenten en docenten niet blij mee. De minister wil dat unies en hogescholen gaan kijken of ze de boel anders kunnen indelen. Een universiteit kan kijken naar de roostering van wanneer geef je precies alle vakken. Hoeveel tentamens, eh, tussentoetsen, herhalingen, eh, herkansingen wil je doen. En ja, overlappen dingen? En is het ook echt doelgericht? Is dit echt het onderwijs wat je wil geven? Of ben je iets aan het opvullen omdat het nou eenmaal moet? Het is nu dus een proef. Over twee jaar wordt gekeken of het wat is. Homo's en lesbiennes in Slovenië kunnen elkaar binnenkort het ja-woord geven. Slovenië is daarmee het eerste Oost-Europese land... waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mogen trouwen. Homoparen hebben daar nu dezelfde rechten als hetero's. Betekent dat ze ook kinderen mogen adopteren. Er wordt steeds meer geklaagd over propvolle treinen. Volgens reizigersvereniging Rover werd er in september 60% meer geklaagd... dan in september 2019 voor corona. Door personeelstekort rijden er minder treinen en dat merken we dus. Je moet vaker staan of je past er helemaal niet meer bij. En pakt Ajax vanavond punten in de groepsfase van de Champions League. Willen ze nog een kans maken op de achtste finales, dan is winnen eigenlijk wel nodig. Ajax speelt tegen de nummer 1 in hun pool, Napoli. Collega Joep Schreuder. Ajax staat echt voor een krachtproef. Want eh, het wint al drie weken achter elkaar niet. Of in ieder geval drie wedstrijden achter elkaar. Het mist een beetje patronen. Bovendien Ajax in Italië. Dat is helemaal niet zo'n gelukkig huwelijk. Ajax wint bijna nooit van Italiaanse clubs. En toch denkt de trainer Alfred Schreuder dat hij zich uit de malaise kan voetballen. Juist tegen dit Napoli. De wedstrijd begint, net als alle andere Europese wedstrijden... met een minuut stilte voor de slachtoffers van de stadionramp in Indonesië. Het weer op de meeste plekken blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 En dit is eh, vertolkt door Rod Stewart... waarbij we hetzelfde nummer eh, in het eerste uur liet vertolken door Joke Bruis. Eh, een hele fijne goedemorgen, goedemorgen en een warm welkom... hier bij Jazz FM, ZFM Jazz... elke zondagochtend van 10 tot 12. En vanuit nu een zon zandvoort... grote zandvoort, het, het vorige uur nog recht uit de hemel stond. en dan zie ik ook eh, alleen maar een blauwe lucht. En dat eh, waren de, is de prachtige stem van Denise Janna. En Denise Janna is de artiestennaam van Denise Johanna eh, Zeefuik. En zij is een Nederlandse zangeres, jazzzangeres en zangpedagoge van Surinaamse afkomst. Zij zong in haar debuutjaar 1991 al op het North Sea Jazz Festival... en werd twee jaar later voor haar tweede album kroond met haar eerste Edison. Als eerste Nederlandse muzikant slaagde zij erin een platencontract te tekenen bij het prestigieuze label Blue Note. Ze treedt wereldwijd op voor hoogwaardigheidsbekleders en met haar eh, beroemde jazzmuzici. Het is, eh, ik heb haar al vaker gespeeld. Ik vind haar echt eh, een fantastisch mooie, warme stem hebben. En het album wat ik net speelde was Sings Ella Fitzgerald. Dus allemaal nummers van Ella, wat natuurlijk ook een fantastische jazzzangeres is. Het volgende wat ik klaar heb staan, gaan we net even over de grens naar het oosten toe. Dat is eh, het Duitse Dirk Balthuis en Dirk Balthuis eh, trio met het nummer eh, Bittersweet. Eh, trio... met eh, op piano Dirk Balthuis, Jacco Schonewoord op bas... en John Engels op drums. En eh, Dirk Balthuis komt uit Duitsland, geboren in Oberhausen... en is wel een bekende naam in de jazzscène. Het... De tweede uur ga ik ook weer verder met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Ik ben absoluut fan van, van dit concert of dit orkest. En het volgende nummer is samen met Jan van Duikeren. En Jan van Duikeren is een ja, trompetist. een fantastische trompetist eigenlijk uit, eh, uit Rotterdam. En eh, ja, hij speelt uh, met groots ook van deze aarde. Hij zit zo even een tijd in de vastformatie formatie gezeten van Candy Dulvin. Dus zogezegd uh, jazz orchestra of het Concertgebouw. Met daarbij de trompetist Jan van Duikeren. Unchain My Heart eh, ook weer van het uh, Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Met eh, twee nummers achter elkaar van dit fantastische orkest. En hierin zong mee Madeleine Bell met het nummer Unchain My Heart. Nu, nu eigenlijk geheel wat, wat anders. Het, voor, een, voor iemand heel speciaals heeft gevraagd of ik van, een, van een muzikant iets wilde spelen. En die muzikant is Jeffrey Johnson. Jeffrey Johns komt uit Philadelphia. Hij is een Amerikaanse eh, gitarist en zanger van de blues, fusion, funk en jazz eh, scène. En ik heb eh, een prachtig nummer uitgekozen waar hij meespeelt op een, op een nummer van James Gardner, Latin in the Cut. Chris met dit eh, toch wel een beetje heftige jazznummer voor op de zondagochtend. Zo voor 12 uur. En daarom eh, gaan we gelijk door met iets, iets luchtere jazzmuziek en een eh, easy listening. Sunrise van eh, Joe Sample. Eh, ik mag eh, graag naar het televisieprogramma kijken, De Beste Zangers. En in seizoen 11 deden daar onder andere aan mee Davina Michel, Clint Faria en Truintje Oosterhuis. En de avond van Truintje Oosterhuis werd een nummer van haar vertolkt door onze eigen Alan Clark. En die heeft echt een fantastische Eigenlijk van een disco-nummer heeft hij een fantastisch jazz-nummer gemaakt. En ik wil jullie dat graag eh, te horen brengen. En het is het nummer, het origineel is van uh, Treintje Oosterhuis. En nu vertolkt door Alan Clark in een, eh, een jazz-sausje. En het nummer heet Touch Me There. by your smile. Free me from rules for only one night. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. just don't care. Tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy, not asking for a razor face lover. Don't make me scared, don't push me into your arms, yeah. I'll find me softly your affection Yeah, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you groove and like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. passion, you gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy, shy fantastische warme stem van Ellen Clark... met de, eh, met de Marcel Visser Band uit het programma De Beste Zangers. Ehm, eh, eigenlijk zou eh, vandaag mijn collega Peter dit jazzprogramma presenteren... maar aangezien hij ziek is, heb ik snel ingevallen. En daarom is het ook een beetje een ratje toe aan verschillende muzieksoorten en muziekgenres... Ehm, mijn excuus ervoor. Maar toch, ik heb nog iets, iets fantastisch staan... wat eigenlijk ook een ja, een icoon is in de, in de, in de muziekwereld. Net zoals zeg maar een, eh, een Alan Clark, maar dan op internationaal niveau. En dat is Herbie Hancock en met het fantastische nummer Guanteloupe Island. nada bailar out the hour. Mexico. Dat is een band wat samengesteld is eh, in Mexico City door allemaal jonge muzici. Om toch het jazz ook daar eh, eh, te verder te verbreiden. Jammer genoeg zijn we alweer aan het einde gekomen van van het tweede uur. En eigenlijk van het geheel Jazz ZFM. Mijn naam is Marco. Ik vind het heel fijn dat u geluisterd heeft volgende week eh, zit op deze stoel Auke. En die presenteert dan ook weer op de zondag van 10 tot 12 de ZFM Jazz. Super leuk dat u daar ook weer bij kunt zijn dan. Ehm, we zijn echt zo gezegd aan het einde gekomen. En ik wilde graag uitgaan met een, eh, met een Nederlandse jazz eh, zanger. Een hele jonge jongen. Hij heeft The Voice of Holland gewonnen in 2018. Ook een beetje in de jazzgenre. En ook omdat hij eh, met, eh, muziek maakt met grote big bands. Waarmee hij trouwens ook optreedt in het land. Gewoon verschillende theaters. Ik zou even kijken op tennisvanaarsen.com. Eh, maar ik wilde graag afsluiten met een prachtig nummer. Wat eigenlijk van Anouk is. En het heet Modern World. En dat is, wordt vertolkt door Dennis van Aassen in een prachtig uh, Big Band jasje. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world oh, boys and girls and color green I say to what I've seen And modern world You tell her that she's beautiful And put her on a pedestal better it gets, bored. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. And hey, Today's adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head